Katrien Straatman met het NOS Journaal. De inflatie is opgelopen met 2,7 procent... blijkt uit de eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afgelopen maanden leek de inflatie richting de 2 procent te zakken... maar vooral de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten... lopen de prijzen toch weer op, vertelt Peter Hein van Mulligen... hoofdeconoom bij het CBS. De belangrijkste oorzaak hiervoor is toch wel de stijging van de brandstofprijzen... benzine en diesel. We zien het ook in onze cijfers over de prijs aan de pomp. Eh, vooral diesel is heel veel duurder geworden, zo'n 30% meer dan in maart vorig jaar. Ja, dat zorgt toch echt voor die hoge inflatie. De verwachting is dat de komende maanden ook vakantievluchten en bepaalde voedingsmiddelen duurder zullen worden. In het zuiden van Libanon zijn zeker vier Israëlische militairen gedood... zegt het Israëlische leger dat Zuid-Libanon is binnengevallen. In het grensgebied tussen Israël en Libanon wordt hard gevochten. In totaal zijn er in Libanon sinds begin maart al meer dan duizend doden gevallen. Een miljoen mensen sloeg al op de vlucht. De topman van vliegmaatschappij Air Canada vertrekt eind dit jaar omdat hij geen Frans spreekt. Na een ongeluk in New York waarbij twee piloten omkwamen... moest hij een condolencebericht voorlezen voor de nabestaanden. En daar zaten maar twee woordjes Frans in. Hallo, bonjour. I'm Michael Russo, president and CEO of Air Canada. Thank you, merci. Er stond over, ontstond ophef over omdat het in Canada wettelijk is vastgelegd... dat publieke communicatie in het Engels en het Frans moet. De topman bood zijn excuses aan en kondigde zijn vertrek aan. De bultrug, die zaterdag voor de derde keer was gestrand voor de Duitse kust... is losgekomen en weggezwommen. Reddingswerkers hebben de ruim 13 meter lange walvis... met behulp van geluidssignalen op gang gebracht. De bultrug is waarschijnlijk verzwakt en daarom is het de vraag of hij het haalt... naar de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Het weer, een afwisseling van zon en wolken... met in het oosten kans op een bui bij een graad of 10. De komende dagen wisselvallig weer met wolken, zon en soms wat regen... bij 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits komt nog niet echt ten einde... maar de files worden langzaamaan al wel wat korter. Eh, zo ook op de A10. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Je hebt daar nog wel files staan tussen afrit Volendam en de Koentunnel richting het zuiden. 5 kilometer en ongeveer 20 minuten. Ook is het druk nog op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maarsen en Amsterdam-Zuidoost.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 Michiel van